uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tot 5 uur vanmiddag had 63% van de kiezers in Frankrijk gestemd... meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de vorige presidentsverkiezingen, vijf jaar geleden... lag de opkomst rond dezelfde tijd op 65%. Volgens de laatste peilingen van vrijdag kan zittend president Macron rekenen op 57% van de stemmen. Zijn rivaal Le Pen op 43%. De stembureaus sluiten vanavond in Frankrijk om 8 uur. Er zijn vandaag geen humanitaire corridors opgezet in de belegerde stad Mariupol. Volgens Oekraïne wordt dat verhinderd door de Russen. Die willen niet ophouden met hun aanvallen... ondanks een oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Gutierrez... tot een staakt het vuren. Gutierrez reist morgen naar Moskou om te praten over de situatie. Daarna bezoekt hij Kiev. Ook gisteren mislukte een poging om burgers te evacueren uit de havenstad. Het ging voornamelijk om vrouwen, ouderen en kinderen. Morgen wordt opnieuw geprobeerd om een veilige doorgang te creëren. Max Verstappen heeft zijn tweede Formule 1-zegen dit jaar behaald. In de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola... leidde de wereldkampioen van start tot finish... nadat hij gisteren al de sprintrace had gewonnen. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez finishte als tweede... WK-leider Charles Leclerc kwam na een uitstapje buiten de baan als zesde uiteindelijk over de streep. In de WK-stand heeft Leclerc nog een ruime voorsprong op Verstappen. En op de Sallandse Heuvelrug bij Holte woedt een grote natuurbrand. Die brak vanmiddag door onbekende oorzaak uit in het natuurgebied de Holteberg. Mensen worden opgeroepen weg te blijven. Volgens RTV Oost is de rook tot Vroomshoop te zien. Dat is een afstand van zo'n 20 kilometer. De oorzaak is nog niet duidelijk. En dan het weer. Vanavond zijn er wolken en opklaringen. Vannacht in het zuiden kans op een bui. De temperatuur daalt naar zo'n 5 tot 8 graden. Morgen in het zuiden ook een bui. In het noorden is het zo zonnig en droog. Het wordt morgen zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer. deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal volgen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot. my love for you trad op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar het toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n afdeling met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg Doe ik alles op de pof, van met alle respect Dik altijd niemand en ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?